Yes, dames en heren, welkom hier zo bij de Break North Show. Mijn name is Pro Mario. Ik ben weer back. Ik heb weer zin om te presenteren. Oh yeah, yeah, yeah. This is Break North, a.k.a. Strictly Business, EPMD, Classic Shit. Let's go. anti-rap gardens no joke on the lyric. Sorry to be modest. I knew I was the man with the master plan to make it wiggle and jiggle like gelatin. Just think while I sing and to the bring structure. Still don't sleep on the E. You see, something might rupture. It don't take time for me to blow your mind. It take a second to reckon because you dumb and blind, so just lounge. But you an MC climbers on the circus. EPMD is in town. Total chaos, no mass confusion. Rhymes so hypnotizing, known to cause an illusion. Like a magician. he draws a rabbit out of hat, son. I'm drawing more like a 44 The MC3, stop looking, listen and try to imagine. It's traveling the speed of light, but everything's motion is frightening. Plus the thought you alone, you now enter dimension called the twilight zone. You're terrified. Plus you can't bear the thought. You and I one on one in the land of the lost. You start to shiver. Then you scream, my friend. You wake up monthly because you're dreaming again. But next time I'm on the scene, do not try to distance. Keep your mouth so sucker duck because I'm strictly business. Too full, because your mic is shot. Ticket business. <laughs> because your mic is shot. This is the rap season where the East starts teasing Girls around the world, no need to be skeezing. When I roll, I show cool, always pack a two just in case. My brother acts a fool, I got the energy to put the girls in the frenzy, put in shock when I rock. Giving up, I'm not stingy, make sure I don't bore when I'm on the dance floor. Get busy, boy, like you never saw before. One flow, good to go. After the show, I'll put your whole boy. You sniff blow. Hell no, had my whole life ahead of me, no time to be sniffing. My parents find out, then they start riffing. So I stay A-OK, -okay, because I'm the E, the R-I-C-K. Inches look me in my face, then the eyes get weak. Pulse rate descends, heart rate increases like beam me up, Scotty. I control your body, I'm as deadly as AIDS when it's time to rock a party. In all due respect, when I say my check, let a sucker slide once, then I break his neck. So when I say jump, you would fire high because I'm taking no prisoners. so don't play hero and die, you're just a soldier. And I'm a Green Beret. I do not think twice about the entities I slay. So if you want a battle, I highly recommend this thing your dog, mom, and dad. Because I'm strictly business. Too not because you might get shot. Strictly business. not. Yo, yo, you still picking on that four-leaf clover, bringing the Sandman, sucker, because it's over. My name is Eric Sermon, and I'm back again. I see the heads still turning in my so-called friends. And smile on my face behind my back, they talk trash, mad and stuff because they don't have cash. Like the E double or the PMD. You drive a Corvette, I drive a Samurai Suzuki. I'm a locksmith with the key to fame. Never hide myself. Always stay the same, pray a lot because I'm hot like a horse I trot I run the track and back. No, I'm not. I'm the mellow, the fellow, the one who likes to say hello to a fly girl that is good to go with the slow tempo and the orpy rhyme flow. Cause when I am in action, there is no time for maxing or relaxing. Just reacting is subtracting on a sucker MC who mouths keep on yapping and flapping. I lose my cool, then I start slapping and smacking you on the roll. Then I'll be starts japping and capping. No time to lounge. I'm packing and strapping. At my point of attack, I show at you like an eagle. I'm the sheriff, and biting is illegal. So next time in town, I holler highly recommend this. You got to chill because I'm strictly business. Hey yo, you double man, let them know what time it is. Yeah, I'm strictly business. You know what I'm saying? PMD, yo, PMD is a full effect. too fool, because your mic is shot. Rounds. Get E-double-E, the place to be every period deal. Call what I need, my homeboy Bernard on the scene. Know what I'm saying? Mr. Master, Charlie Chains. Looking like this always. Yo, y'all can say peace to my homeboy Big Daddy Kane. And Chris Markey. Looking like shot. Shot, shot, shot, shot. Pulling out my bomb like I'm on this ride. Jawel, dames en heren, welkom bij de Break North Show. My name is Pro Mario. On the ones and two hebben we niemand minder dan DJ Lopro. En zoals ik al eerder heb gezegd, we begonnen met Strictly Business van EPMD. Yes, yes. Classic tune, ehm, sowieso. Uh, uh, uh, ja, Sermon, PMD. Ja, ja. Ze hebben wel DJ veel. Scratch DJ Scratch inderdaad, maar als je nagaat, de twee rappers die hebben het toch wel heel veel. Eh. Ja, tuurlijk. Eh, ze hebben altijd eh, DJ Scratch erbij gehouden, maar als je nagaat, het is wel een soort van. Ja, hun zijn wel die East, ja, East Coast G-Funk era. Je toch? En dat is gewoon een mooie ding. Ja, man, het is vandaag woensdag 11 april 2018. Jawel, en dat betekent dus een nieuwe show, een nieuwe week en ook een nieuwe update. En dit is nu alweer de achtste online aflevering dus, eh, van seizoen 17. Word. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik houd nog wel een beetje bij. Ja, voor de mensen thuis, ja. Eh, wij ah, hebben... 2018. Oh, oh, seizoen 18. Dan heb ik nog even... Eh, nee, uh, dingen, wat is het? 2011, toch? 2001. 2001. Ja, dan is het 18 inderdaad zelfs. Zit het toch in 2018? Ja, klopt. Maar seizoen 17 hebben we net vorig jaar afgesloten. Als je het door gaat tellen. 2018. Ja, ja, ja. Ja, ja. 2001 dus was het eerste seizoen. 2001 was het eerste seizoen. Tweede seizoen was 2002. Oké. Okay. Ja, maakt niet zoveel uit. Maakt niet uit. In ieder geval, we zijn nu ingetuned en eh, het is gewoon een brand new show. En, ehm, en eh, ja man, eh, we hebben genoeg leuke updates. Eh, we hebben leuke nieuwtjes. Ehm, ja, er zijn leuke events wat deze week plaatsvindt waar we nog een stukje over gaan hebben. En ja, wat nog meer we gaan gewoon volle bak, we gaan gewoon lekker genieten. En we doen het super chill. Ik zie hier dat Christopher op de Mixcloud page staat. En die heeft hier voor het laatst ingelogd. Dus ik heb even op de follow button gedrukt van Mixcloud. En dat kunnen jullie ook doen trouwens. <laughs> Ja, kijk, ik zit achter de computer van Oog. En ik ben even gaan checken naar de Mixcloud pagina. En ik zie in één keer dat Christopher is ingelogd. Dus ja. druk even op de follow knop. Ja, tuurlijk. Elk follow is mooi meegenomen. En jullie thuis kunnen dat ook doen. Door eh, naar www.mixcloud.com slash breaknorth en dan op de follow button te drukken. En als je nog geen account hebt gemaakt, log in met je Twitter of met je eh, Facebook account. En zo zijn wij ook te volgen op uh, TuneIn, 's werelds beste radio app of site. En eh, iTunes. Dus dat zijn even leuke dingen om even in het begin te zeggen. Maar anyway, het is tijd voor muziek. Ja, ik heb een nieuwe tune van ASAP Ant. Ja? Oké, cool. Dan wil ik zo meteen van jou weten hoe jouw weekend was. Goed, goed. Hey. Let's go. Let's listen. This Break No Radio, Pro Mario, and DJ Low Pro. Let's go. What that little black nigga that go? that of king of real juicy did, What that king of real fat chicken And what you gonna be doing? What you mean, get money? the shit. Same tell niggas mums and shit to this. The Nibra, Fetty, Provolone, Guap. The Nibra, Fetty, Provolone, Guap. The Nibra, Fetty, Provolone, Guap. The Nibra, Fetty, Provolone, said i the mama get it. I said i the mama chase it. I said i the mama get it. I said i the mama chase it. Never steady, overload, wop. The never steady, overload, wop. Huh? I drop out the pack, drop it off. I need the money back. ASAP. Young nigga came up off a cell. I'm with the sound when we shoot. Crowd. State to state, nigga back to back. Pray I make it back with the set. I don't play about my money. Uh-uh. That ain't opinion, that's a fact. fact. Gonna live where the grave at. Finna go get a new Maybach. New Maybach. Javinci, Ricardo Teach made it. Chanel with the double C's in double Robin nigga, it's the season for that. I do magic like a rabbit in the head. Pull up and add that and double back. Two raw bricks, I'ma double that. Double that. Flooded. Provolone, guap. The Nibra, Thirty. Provolone, guap. De Niro, 30, provolone, guac. De Niro, 30, provolone, guac. I said the mama get it. I said the mama chase it. I said the mama get it. I said the mama chase it. Niro, 30, provolone, guac. What? De Niro, 30, provolone, guac. Yeah, stop in my intervention. Tell him right down to the sock. Cheese, cheddar. All of the sauce in the pot. I woke up in the rest of the store, tell boy, give me everything stuck. Ranks. I pull up on your box. Cut a boy, dry like it hot. Bitch. Yeah, what my way. Yeah, what my way. I don't break them down, I just sell them whole. What's the count is? What I ask a hoe. Peeking out the blind, knocks at the door. Everything high, nothing for the low. No, I'm from the foe. What you acting for? Everything I told, nothing less to foe. Every nigga around me cut though. Everything pure, I don't cut though. Figure it, you might get bust on. They wanna know what type of shit I'm on. I was broke, now my money long. Looking for the plug, where is home? Faggot bitches stay looking for a home. Send her ass in, then I get her gone. She don't come back, it ain't 10 or more. If I go broke, I'ma kick it though. Wrap the shit up, then hit the coat. Cop a couple bags, drop it on my good. Dropping cold in her throat, faded. Gon' drop it at the door. Since a youngin', i been trappin' in some more. Catch me in the trap, standing on the stove. In the hood, politicking with my foe. Might hit a finger lickin' with my hoe. Blow a back, cause I got plenty more. Time ticking, cause I think I'm finna blow your bitch. Out of pocket, better get your hoe. No free dick and pimpin' going on. Can't sip, so I'm pouring up a bro. Way up, so I'm giving niggas game. Looking out, trying to put my niggas on. Mine all the time, I can't control it. My trigger finger itching all the time, I can't control it. Money on my mind all the time, I can't control it. Back Shots coming in, I need to find a stake to throw with. It's murder on my mind all the time, I can't control it. My trigger finger itching all the time, I can't control it. It's money on my mind all the time, I can't control it. Facts coming in, I need to find a stake to throw Let her know that she can get it. See, I know you like the finer things, baby. Well, that money ain't an issue. Free bands. Bitch, you make me wanna tip you. Yeah. She dancing like a stripper. Oh, oh, oh. She dancing like a stripper. Oh, oh, oh. She dancing like a stripper. Yeah. Oh, oh, oh. I might have to tip her. Yeah. Oh, I said she dancing like a stripper. Oh, oh, oh. oh. She dancing like a stripper. Oh, oh, oh. I might have to tip her. Oh, oh, oh. She dancing like a stripper. Hola. Portugal, Portugal, Portugal, Portugal. Go slow, go slow. Rock it, rock it like a oh. Wanna make me hit the high note. Talk for it, I'm a beast. Tell me all your secrets. Put diamonds on your ankles, red bottoms on your feet. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, oh. Oh oh oh. oh, oh, oh. She move her thighs like she work at G5. Wind it all around and throw it to the side. Put on my Cuban links, yeah, I'm about to heat this on the sink, yeah. Firing on her seat, yeah, she get gifts once a week, yeah. Told me that it's all mine, mine, mine. She know that's my favorite line, line, line. I gotta turn this left off, left. You in the dark, But to this out the perk. weet niet wat je van me denkt, maar ik ben net als jij Al die camel sigaretten doen me longen pijn Ik hou mezelf scherp, breng de beste kwaliteit Aan het rennen voor de prijs, ik doe het tot het eind Hey, aan het rennen voor de prijs Aan het rennen voor de prijs weet niet wat je van me denkt, maar ik ben net als jij. Je weet, ik doe mijn ding, ik geef niks om of je het lijkt. Ik ben in je city, neem een foto met je meid. Ze zeggen dat ik in het echte een meter grote lijk hitte voor je en ik maak het koud als ijs Ik kan je vertellen dat shit niet is wat het lijkt Ik zou liegen als ik zeg dat wij er nu al zijn Aan het rennen voor de prijs, ik doe het tot het eind Top 3 rappers, Matty zet me op je lijst Vat het op zijn plek, dan ben je zo je plekje kwijt Mensen komen, mensen gaan, je leert het met de tijd Je denkt er zit een luchtje aan, ik zeg het zo Al die camel sigaretten doen mijn longen pijn. Ik hou mezelf scherp, breng de beste kwaliteit. Aan het rennen voor de prijs, ik doe het tot de pijn. Ik heb mij van mijn necklace. is good. My manners ain't wrong, so so reckless. Life is good. yeah. Feel funny when it's ain't jealous. Life is good, yeah. All man young as I fellas. Life is good. Life is good. Life is good. Life is life is life is good. Life is good. Life is good. Life is life is life is. Kleine jongens bij de grote stek, ik zie die grote jongens bij de kleine stek Niemand was er toen het nodig was, ben al mijn hele leven aan het grinden gek Net als ik en Luther, wat gelakt, geen remover Pak een taxi of Uber, naar je zusje of moeder zo hoger dan een jeep, dus de dure dingen weten cheap Ben in Parijs net Kenny B, doe me naar dat Kenny B Meer paper dan een beep, pak aan net een sweet Aan het bollen in een sweet, ja die Libby die sweet Ik heb ijs aan mijn necklace Life is good. My man is saying dumb, so they're reckless. Life is good. Feel funny when it's jealous. Life is good. Yeah. I'm hanging with fellas. Life is good. Life is good. Life is good. Life is life is life is good. Life is good. Life is good. Life is life is Life is. This ain't life like a casino. Stay in school, don't be no Gino. No. I tried, but I was riding with my daddy and Bambito. No. Let daddy close your eyes. You know you don't wanna see no, no. niggas you never seen. For trying to hit you like a free throw. Smoking straight out the piso, Choking on sour diesel. You know I don't give a fuck. If it's up, just let me know. I relive these savage ways. That's why I be feeling played. Lit niggas playing with me. I got kids, these niggas ain't. And I really love them, boy. And I'm really about trouble, boy. Fuck your pussy ass hard, then it's back to the bubbles, boy. Never switch, I'm not a bitch. So faithful, I married this. Savage like shit forever, nigga. Horses and carriages. Cut my goop, it's over me. 24 out through, it's over me. Crystal on my shoe, it's over me. Every time I come through, it's over me but it's up with me, it's up with me. She ain't fuckin' with you, she fuck with me, she fuck with me. I don't know about you, but it's up with me, it's up with me. She ain't fuckin' with you, she fuck with me, she fuck with me. Flooded out my wrist on a brand new AP. No room on my neck, my shit look like 1980. Met her tonight, and she already tryna save me. Pay on my tryna get my rabies. I'm pull up, pop out, panoramic with Mercedes. Drippin' so much water, like I signed up for the Navy. Big racks in my pocket, yo she looking like some shady. She say that pussy on mine, she hop on and ride me crazy. I, <laughs> I, I don't know about you, I'ma dream, my drink, I'ma smoke my weed. Smoke my weed. I see, I to go into OD. Money weed in myself, that's all I need, that's all I need. She ain't fuckin' with you, but she fuck with me, she fuck with me. So I'm drugs, I'm it's up with me. 24 out through, it's up with me. Crystal on my shoe, it's up with me. Every time I come through, it's up with me. I don't know about you, but it's up with me, it's up with me. She ain't fucking with you, she fuck with me, she fuck with me. I don't know it's up with me, it's up with me. she ain't fuckin' with you, she fuck with me, she fuck with me. OG the link back up with Ribbon, now we back to this bread. Back to shaking these haters and ducking these feds. Got that gas, not that unleaded. Smoking that diesel, get out of line and get your issue. That's you and your people. Might pull up in a foreign, might pull up in a truck. But either way, I'm pulling up and we ain't giving a fuck. Ain't no talking down on the trio, we ain't with them games. We gon' come through whooping ass and we ain't taking no names. Represent for my city. PAT, that's my town. We bout that money and power. We ain't messing around. You come with packs and get down. Ain't no time for no talking. You ain't rolling how we rolling, bitch. You best get to walking. Hold up. It's over me. 24 hours, it's over me it's over me. Yeah, man, it's a Every time I come through, get it, it's over me. I don't know about you, but it's over me. It's over me. She fuckin' with you, she fuck with me, she fuck with me. I don't know about you. I just fist on them. My feet 10 out of 10. I used to sell bands. Now I'm gonna spend out the rack. Spend it. I don't even like to brag. Now I'm gonna spend out the rack. Yeah. All the stuff I never had. All the stuff I never had. All the stuff I never had. Now I go spend on these racks. Food is stuff I never had. Food is stuff I never had. Food is stuff I never had. Now I go spend on these racks. Food is stuff I never had. I don't even wanna know. Don't tell me about your money. Don't tell me about your stack. I know you broke. Don't listen to these quotes. Okay. Don't listen to these rappers. Nah. Don't listen to the Twitters or the Instagram. These niggas ain't no clappers. I just lit with the baddest. Now my lifestyle lavish, lavish. I just switch, try to whip a black out. Man, I'm feeling new savage, savage. Man, I'm feeling new grown. Three girls on my line at the same time. I answer that phone. I can't fool the stuff I never had. I take a flight, jet lag. Fool the stuff I never had. I'ma go spend me some rap. On my wall, I need a plan. Okay. Every weekend I drink yak. Yeah. I drop a tape in another. Then I see how they react. I'm thinking of buying a flat. Flat. All the stuff I never heard. All the stuff I never heard. All the stuff I never heard. I'ma go spend me the rap. All the stuff I never heard. Sowieso. Hey, het is nu tijd voor de mic break. Low pro. us, boy, wat hebben we gehoord? Uh, even die lijst erbij. Ja, toch? Kijk, pak je playlist erbij. Je weet toch, loop. Kijk, en dit is ook het ding. Eh, bij, elke, bij elke moment dat we praten, wordt er eerst verteld wat we hebben geluisterd. Ja, sowieso. Men we weten mensen wel voor WhatsApp. Maar ze begonnen met ASAP and uh, Finances. En eh, dus dit is een remix versie met uh, eh, Hoodrich, uh, eh, Pablo Juan, You Know The Activist en Key. Afkomst van de Best of ASAP and 2017 EP. Daarna E. Marzi met Murder On My Mind featuring Yoda en Snapdog. Daarna DJ Stevie J en Future met Stripper. Daarna Jos Bros met Voor De Prijs. Daarna G met Life Is Good. Nou Webby en uh, eh, Josie met eh, It's Up featuring Barn B. En als laatste Young Fume en Zetoven met eh, Never Had featuring JME. Nice, nice, nice, nice, nice, Hey, um, normaal gesproken hebben we gelijk over een hip-hop nieuwtje. Maar dit keer wil ik een beetje over de. over de shoes hebben. Ah, okay. Nou, schijnt zo te zijn dat Nike introduceert Art of Championship. Groene collectie geïnspireerd door NBA-hoogtepunten. Kan interessant zijn. Ja, kan interessant zijn. Nou, ehm, dat we, weten, we weten sowieso dat het, een, eh, dat het een, eh, eh, een van de machtigste merken is, hè, samen met Adidas. in de geschiedenis. Vooral, nou eigenlijk, Nike is gewoon een van de machtigste merken in de basketbal Zeg ik het goed? Ja, dat wel, eh, Of de meest invloedrijke. ja, klopt. De meeste eh, spelers zitten wel daar uiteindelijk. Ja. Ja, want of ze dragen de merk eh, Jordan, want dat is ook van Nike. of ze dragen Nike. of ze dragen af en toe een Adidas. whatever. Maar in ieder geval... Ja, klopt. Er nog wat van die dingen zoals Under Armour en zo, die nog wel wat doen daar. Maar... Ja. Nou, op verschillende websites en voor de Nederlanders op poena.nl staat er een heel leuk artikel over of een, een stuk, stukje over dat. Ehm, nou, zal ik even een stukje voorlezen? Ja. Eh, het merk is al lange tijd bezig met spelers en fans voorzien van een beste eh, sportschoen en gear. Om dit te vieren komt het merk met een schoencollectie van maar liefst 16 paar. Met elk paar een eigen verhaal uit de historie van de NBA. Het nummer 16 is geen toeval. Dat is namelijk het aantal wedstrijden dat team moet winnen om kampioen te worden? Ja, voor de, de play-offs. Voor de play-offs, hè? Oké. Naast eh, de 15 onderstaande schoenen komt er na het NBA-seizoen van dit jaar nog een schoen bij. Namelijk de ere van NBA-kampioen van dit jaar. Deze schoen dropt in juni. Ja, kijk. Ik ga even verder kijken. Dat is interessant trouwens, want als uh, Golden State kampioen wordt, dan eh, is dat wel een eh, grap. Want Steph Curry zit bij Under Armour. Om maar een... <laughs> ja, hè? Ja, ja klopt. Die is namelijk... ja, Kevin Durant zit er ook. Die heeft wel een signature Nike shoe. Ja. Maar ja, klopt. dingen... Hij zit, Steph Curry, de, de zit toch echt bij Dingeman. Ja, okay. Bij Under Armour. Nou, dat kan spannend zijn, maar Nike is best wel geïnspireerd. Nou, eh, de, eh, de, Nike uh, eh, Koop One Pro Tro, dat is volgens mij een final second. Is dus een Kobe Bryant. Ze hebben een Kobe Bryant versie. Met nummer 8 op. Heeft Kobe Bryant nummer 8? Ja, klopt. Dat is het tweede nummer. Dat is zijn eerste nummer geweest. Oh, dat is zijn eerste nummer geweest. Nou, ehm, blijkbaar komt hij op 14 april. Kijk even kijken. Ah, het is niet alleen Nike, want ik zie ook Converse eh, Fastbreak. Dus en dat is van Kevin McHills. Oh ja, dat is oldschool. Kevin McHills, is een eh, eh, speler van de Boston Celtics in de jaren 80 samen met Larry Bird, Robert Parrish onder andere. Maar ehm, ja, eh, weet het, eh, Kevin McHill. Volgens mij is hij tegenwoordig coach ergens. Ja? Ja, mij. Jij zit heel erg in die scene, maar ik vind het gewoon leuk om een beetje over te hebben, omdat het jouw achtergrond is, stiekem. Dus en daarom heb ik zoiets van: ik ga even wat dingen benoemen. En het is ook een beetje hip-hop coachen. Ja, eh, daarom. Kijk, als je in Amerika checkt, bijna al die gasten hebben iets met basketbal of zo, man. al die MC's. Dat sowieso. En dan ga ik even verder, want dan heb je ook nog de Nike Air Maestro 2 Trifecta. Nou, eert, eh, dat is weer van eh, Scotty Pippens. Ja, Scotty Pippen, De legendary uh, eh, van Michael Jordan eigenlijk. Ja, ja. het, grappige is trouwens, dat Converse wordt, is bezit van Nike. Dus, ah, duidelijk. Daarom dacht ik, hè, Converse? Ja, oké. Nike heeft het ooit opgekocht. volgens mij okay. fans ook ooit, dus maar... Even kijken, dan heb je Rashid Wallace die de Lakers domineerde, is de inspiratie geweest voor Nike Air Force One High Retro. Rude Awakening. Rashid Wallace heeft nooit een kampioenschap gewonnen volgens mij. Nee? Hij speelt altijd bij de Portland Trailblazers. Is wel een goede speler, maar... Eh, ja, ik vind het... Ik, zie je? Dat bedoel ik, weet je? En dan zit jij dus in die scene. En dan heb je nog ehm, de Converse Chuck uh, 7... nee, 17 OX. Dus het is een 30 en 40. Refereert naar Bill Russell, eh, Die heeft wel veel kampioenschappen gewonnen. Die heeft namelijk, eh, om precies te zijn, 11. Die heeft meer ringen dan vingers. Ja. Ehm, er staat er ook een ehm, Russell stat line eh, uit game 7 van de 62 finals. Ah, oké, ja, die weet ik niet uit mijn hoofd. Ah, oké. En dan, ze hebben ook nog voor de vrouwen, nee, als eer voor de vrouwelijke basketballer, Maya Moore. Snelle klim in de pro-ranks. En die heeft dus een merk van Jordan. Maar de, vrouwen volg je dat wel of niet? Nee, de, WNBA volg ik weinig. Ik weet alleen dat de zusje van Reggie Miller daar ook in speelde. Cheryl Miller, maar voor de rest... En er is nog een schoen dat komt van uh, eh, Kawi eh, Leonard. Ja, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, ja. Ja, die zit in een eh, bijzondere situatie. Maar hij is de speler van de San Antonio Spurs. Maar hij is geloof niet helemaal happy daar. Hij is nee. maar... Of die echt geblesseerd is of omdat hij het seizoen gaat uitzitten omdat hij getraind wil worden. Dat is een, eh, ja, is ook kampioen geworden trouwens. Goede speler ook. Eh, wel de... Ah, oké. Nou ja, eh, weg naar de NBA Finals M MVP. Maar even verder. En dan zie ik Wes Anselt. Ja, is old ball in. Ja, daar komt ook een schoen uit. Ja, Even kijken, en dan heb je nog van Moses Malone. Is ook oldschool. <laughs> Ja, is een Nike Air. Ja, ik denk dat je echt naar die site moet gaan kijken. En dan heb je nog eh, Nike eh, Zoom eh, KD. of, ja, is van Kevin Durant. Ja, klopt, die is natuurlijk nog wel actief. Ja, die is nog actief. Wel, wel dope schoenen moet ik zeggen hoor. Je hebt toch uh, uh, LeBron heb je ook weer eentje. Dat is ook weer van Nike Zoom. Ook vet. Eh, dan heb je eh, eh, Julius Irving. Ja, ook op terecht, man. Hij is eigenlijk degene die Jordan geïnspireerd heeft, zou je bijna kunnen zeggen. Hij oh, is ook een game-changing player. Hij is wel boven de 60 en kan nog wel dunken. Geurlijk. En er komt nog eentje nog van Michael Jordan zelf. Gewoon ook weer een limited edition. en dan nog eentje even kijken. Uh, Ray Allens. Oh, Ray Allen, ja. Ray Allen. Ja, Ray Allen. Ja, sorry. Ja, classic uh, three-point shooter. Volgens mij speelde hij in een eh, movie ook. Uh, ik weet niet zeker of het zou als Coach Carter kunnen zijn. Ja. Oké. Want ja, hij is een, ja, is een goede driepuntschutter. Hij heeft uh, op die manier beslist. Volgens mij is hij zelfs bij Boston en bij Miami toen kampioen geworden. Maar... En dan hebben we de laatste, Larry O'Brien. O'Brien. Ja, dat is een beetje de originator. Larry O'Brien eh, Trophy. Dat is ook de beker die je wint. Zo heet de beker die je wint. Ja, oké. Dat is een Larry O'Brien Trophy. Die, ding zou bijna wel goud moeten zijn of zo. Man. Ja, dat is een echte golden shoe. Maar anyway, al die schoenen of al die namen die ik heb genoemd, daar komen schoenen vanuit. En om het beste te volgen zou ik gewoon de meest recente basketbalvlogs gaan checken. Op blogs. En ja, dan, uh, Report en zo, dat soort dingen zijn we wel actief daarmee. Want die sneakers zijn limited editions. Dus daar wou ik even over hebben. Ik vond het leuk, want daar heb ik gelijk weer link aan eh, Frenna. Ja, klopt. Die had een uh, heel mooie... mixtape move. Ja, toch? <laughs> <laughs> ja, dus daarom dacht ik van, uh, ja, vet. En hij komt deze week volgens mij met een nieuwe single. Of volgende week. Ah, oké. Dus het... Maar dan gaan we luisteren naar flat Flatbush Zombies met Proxies. Let's go! five dollars. Tell me. We start knocking all y'all out. had the problems I had here. How good was my last year? I still get harassed here. No syrup, just gas here. A few of us last here. I'm still on my black hoodie shit. The syndicate to chase another million air. Watch you play musical chairs. Like who music compares? The zombies kicking the snares. I say it's a dub. He sold a shrug, nigga was good. I'm never intimidated. Still sonics like Gary Payton the glove. You my blood, flappers raised me as such. And real money getting niggas, they ain't making enough. Even though I wasn't rich, I never made it a crutch. I'd rather die a broke man and be rich and pump us. Sloppy with your focus, we hang rosary for your lack of trust. All ball, shots too good for you to pass it up. Informers, they zoom in, scope the situation. I just plug my iPhone in to get the litigation. I don't believe in unbelievers. I don't hear speak evil either. This the institution of the leaders. Conspire retribution for our freedom. We squeeze guns, unleashing holy war on the people. I don't believe in non-believers. I don't hear us speak evil either. This the institution of the leaders. Conspire retribution for our freedom. We squeeze guns, unleashing holy war on the people. When it's permanent, they show their nervousness, dog. That's when you serve your sermon with Saul. Petty, dog. I told you already, I got my mind made up. Uh. Switching forms like customs or when I drop the lay up. Uh. Picture me falling victim, man. I gotta stay up. No trickery with my Benjamins. You gotta pay up. Say what? My identity. Lost in the matrix with this. Trinity, architect on the set. We was on the TV screen. Got to check, got to rep. Then I changed the scenery. Spent some days in Paris just to parallel in my queen to me. Butterfly charms, that's an honor. What it mean to me? I just wanna see the same things that my idols see. Wait to see the God in me. I done told the Odyssey. 40 for the thing that be playing when I'm rhyming beat. I don't pull strings, I fly planes on economy. of me. just another day getting paid when you count on me. I don't believe in unbelievers. I don't hear speak evil either. This the institution of the leaders. Conspire retribution for our freedom. We squeeze guns, unleashing holy war on the people. I don't believe in non-believers. I don't hear speak evil either. This the institution of the leaders. Conspire retribution for our freedom. We squeeze guns, unleashing holy war on the people. I don't believe in unbelievers. I don't hear speak evil either. This the institution of the leaders. Conspire retribution for our freedom. We squeeze guns, unleashing holy war upon the people. I don't believe in unbelievers. I don't hear speak evil either. This the institution of the leaders. Conspire retribution for our freedom. We squeeze guns, unleashing holy war upon the people. This might be the fly shit of the year right here. Get your money up, baby champagne for everyone. It's the biggest. Okay, okay. Pillow tight, late night, wait by your phone. Yeah, this fly shit right on. I fuck with this. Before you wake up, I'll be home by the morning. You know a nigga work hard, so I'm always in my zone. I've been a dog since day one, so I'm quick to catch a bone. I know you're looking for love, girl. You gotta trust me. I'm the one with the ones. You should come and get you some. I got plenty more. You know I built this for us, girl. You gotta trust me. I'm all that you need. Let's look up to the stars. it's we sipping cognac. Lords to each other, fuck a contract. Trips to FIP, she get the newest bags. Fashion Week in New York, she keep the coolest rags. Solemnly swear, I spoil her like Rihanna. Plaques on the wall, she living like Madonna. Condo on the beach, private tennis courts. Click rich niggas, really, but I spend the most. Dirty money, but I keep her fresh roses. Selfies in the SLS and the best loafers. Gotta stay strapped, it's a lot of hate. And always keep a trap with a lot of bass. I always holding hands when she begin to cry. I swear it's heaven those looking in her eyes. Pretty boys, but we keep it militant. I'm 50 million on and I'm spinning it. Let's look up to the stars, girl. We could barely go far. We got work hard today, so we can chill tomorrow. dress like Made a couple M's with my best friends. Turned all my L's into lessons. You see the whip pulling up, it's like skirt. Dreams pulling up, I'm like skirt. I'm living my best life. It's my birthday, at least that's what I'm dressed like. I'm like Big Pop mixed with Tupac. I'm like Machiavelli, Pizza, little Caesar pizza. I be hot and ready, nigga. You a pussy and a rat. You like Tom and Jerry, nigga. You ain't ballin', you just talking. That's that commentary. I was in the field, man. I slayed for this. Had to talk to God, drop down and pray for this. To my surprise, he replied, "Say you made for this." I seen the car, wanted, then I went and paid for it. Cash, cash. Hit the take, yeah. I hit the race, hit the dash, dash. That's when they Came not me on Twitter with the backlash. Cardi B is so problematic, it's the hashtag. I can't believe they wanna see me lose that bad. They talking junk and they think these hoes mad trash. I'm giggling, can let the devil have the last laugh. Ain't no more beefing, I'm just keeping to myself. I'm my own competition, I'm competing with myself. I told y'all I'm living my best life. I told y'all I'm living my best life. I made a couple L's with my best friends. Turned all my L's into lessons. You see the whip pulling up, it's like skirt. Dreams pulling up, it's like skirt. I'm living my best life. It's my birthday, at least that's what I'm dressed like. You don't like money, I can see it in your eye. You don't like winning, I can see it in your tie. Better be careful with these women when you trick and send it fly. She count money in her sleep and she don't never spend a night. But she trapping and she had to make it happen for her life. Don't be mad because she having shit, you had it your whole life. We had baggage on our flights, we had badges on our asses, you got got passion in your life. You had gadgets on your bike. God work magic, God work magic, God work magic in my life. And that guala like Ayala, cause that bag just fixed my life. And y'all know good and damn well I don't want no champagne. But can we please get some more champagne? Please no Andre G like Bonche, reach like Ron James, pep talk from Yonsei. Remember my hands had ash like Pompeii. Now they hold cash, won't peak like Dante. I told y'all I'm living my best life. I told y'all I'm living my best side. I made a couple L's on my best friend. Turned on my L's. I sent them back in the designer casket. Yeah, yeah, yeah. Wrapped in plastic. I sent them back in the designer casket. Yeah. Wrapped in plastic. Yeah. Drank him from the river, dump his body in the yard. Note around his neck saying, get right with the law. Note around his neck saying, get right with the law. Get right with the law. Get right with the law. any yours with the dealer, please. Jolies, hoes, I'll be right back. Another hundred dollars spilling out the backpack. I do the whole dash. Sideways, all these bitches bout to act a ass. Bricks, pounds, skills, weed. Went to Hiroshima, came back speaking Japanese. Sushi, Ochi, nigga dressed in Gucci. Sonic pills got me feeling like I'm Super Shuba Seven project shit that these niggas wanna hit for me. Real trail, bitch, do a pudo hit a lick for me. or the flu. Sharks out here, who the fuck did they call a go? Better be L, a hove, cause that Billy coming. If not, whoever said that shit, smack a silly cousin. Silly cousin. They don't belong around the booth. Uh-uh said he's a goat, don't belong around a wolf. Cause I got a bullet that belong around your tooth. Fuck a gold grill, here's a leg grill and a leg coat. Live money, I remember times I was dead broke. I'm too cool for the dumb shit. Get that money, young nigga, and watch who you run with. Wear condom, little homie, and watch who you come in. Get lined in that building, first minute you buzzed in. Get it poppin' with the work, you know that we plugged in. You know that we plugged in, you know that the plug's out. You know that we cool niggas, you know that we bugged thugged out. And we come from a hood where it's money and drugs out. Yeah. If you ain't at war, then you know that it's love out. Yeah. You know that we plugged in, you know that the plug's out. Ah. You know that we cool niggas, you know that we bugged out. And we come from a hood where it's money and drugs out. Yeah. If you ain't at war, then you know that it's love out. My son made the beat, but the moon is my ghostwriter. If your son, son, son, son, son you made a career off of my old flow. Teaming up against me, that won't help though. Pray she never never log into my iCloud. Cause it's over if she ever see my cell phone. Enemies, they tryna be my boys now. I will not forgive if I don't have to. I will never go back to the old suit. Got some morals in my life I gotta hold to. Wait, I took your advance and went and bought me in a state. She used to eating fast food with me, she eating steak. They have their opinions, but won't say it to my face. I'm not an assistant, I never will relate. I got a bigger influence, like a pair of new Timberlands. Your boy is rebooted. Speaking lies on me, I'll never have to refute it. Cause the people know what's going on. We don't have to make a song, it's life. Yeah, I know that life can be a. I'ma buy her everything and rubber feet. Whoa, whoa, whoa. I hear all the comments that you make about me, but I will never lose sleep. No, no, no. Wake up in the morning, grab my phone and make a play before I even brush my teeth. Whoa, whoa, whoa. It was never easy and it was never sweet. Gotta practice what I preach. Whoa, whoa. Tally up, rally up, get em. Fuck them niggas, they ain't cahoots with em. Guilty by association. Them niggas guilty by association. Tally up, rally up, get em. Fuck them niggas, they ain't cahoots with em. Guilty by affiliation. Them niggas guilty by affiliation. Uh, guilty by association take a patient to catch a patient. They'll do it in front of Popo Station. Give a fuck about how many years they facing. Some of them come from broken homes, some from foster care and group homes. Grew up without a father, it's sad, ain't no uncles around. See, an uncle is like a second dad. When I talk to them, they get mad. I try to tell these little bastards, but these little bastards bad. Some rap to get their status up, they pimp. Nowadays, if you ain't on drugs, then you's a simp. Same concept in they videos and songs. Can't do a visual without guns. Powder, amphetamines, and lean. Dog food and everything in between. Tally up, rally up, get em. Fuck them niggas, they at cahoots with em. Guilty by association. Them niggas guilty by association. Tally up, rally up, get em. Fuck them niggas, they at cahoots with em. Guilty by affiliation. Them niggas guilty by affiliation. Ja man, hey, hey, hey. Dit gaat lekker, lekker, lekker houden. Dus uh, vertel het eens lopen, wat hebben we gehoord? Eh, even kijken, uh, ja, moet een klein stukje omhoog zijn. begonnen met Flatbush Zombies met eh, de track Proxies van het album Vacation in Hell. Dat is zeker de moeite waard om te checken. Joey Badass staat er ook onder andere, we lopen nog wel meer mensen, maar het is dik. Daarna Josh X met All of Me featuring Rick Ross. Daarna Cardi B met Best Life featuring Chance the Rapper. Dat is natuurlijk afkomstig van haar nieuwe album Invasion of Privacy. Ja. prima album, verder oké, okay. dus oké daarna Big Timers met eh, designer eh, caskets. Eh, en dat is natuurlijk Dingeman, Birdman en Manny Fresh in dit geval. Ja. even kijken daarna Styles P met You Know. Daarna I Am Sue met uh, Everything featuring Skipper. En als laatste E40 e en Be Legit. Guilty by ehm, Association. En op zich is het wel een tof album. En veel van die West Coast bangers staan erop. Dus check dat. Kei en kei en kei en keihard. Ja, man. Ehm, dat zijn alleen maar goede dingen. Word, word. Ja, ja, ja. Maar ehm, ja, man, eh, vertel, wat, hoe was jouw weekend gegaan? Dat... Vijpend. Huh? Vijpend. Tunes aanzetten en uh, that's it. Ja, was gewoon hartstikke dope? Eh? Het was gewoon dope, ja, gewoon, chillen. ja, chillen. nice, nice, nice, nice. Ja, ik heb ook niet echt veel bijzonders gehad. Behalve dat wij, ehm, dat wij, hoe heet dat gingen chillen eh, bij, bevrij, eh, bij, bij de team van Bevrijdingsfestival gisteren. Gewoon een meeting. Yeah, yeah. Dus, eh, en wij kunnen de luisteraars vertellen, morgen ergens in de middag komt er een nieuw update aan. Word. Word. Dus houd het in de gaten. Ehm, kan interessant zijn. Is interessant zelfs. En ja, intern gebeuren ook hele leuke dingetjes. En we gaan ja, ons best doen om de pieps niet eh, teleur te stellen natuurlijk. Altijd goed. Ja, altijd goed toch? Dus ehm, ja, ehm, ja, voor de rest, eh, ja, dat, dat is wel een klein dingetje waar ik jullie over wil vertellen. En er is nog een event wat aankomende vrijdag uh, eh, uh, in Simplon gaat gebeuren. Zwart Licht trappen een bliksemtour af in Groningen. Goeie dingen, goede dingen. Goeie dingen. En ehm, ze eh, hebben eh, iemand in het voorprogramma, dat is een Gronings rapper genaamd Roeks. Een beetje een trapper eigenlijk. En ehm, ja, hij heeft heel veel samengewerkt met Match. En Match kennen we natuurlijk van Boys in the Woods. Ah, ja, het begint steeds wel weer echt een eh, eh, groeiende naam te krijgen. Het is ook een, eh, het is ook een beatmaker met heel veel potentie. Dus oh, ik heb hem wel hoogst. Ja, dus ik, ik ben daar. Waarschijnlijk zien jullie mij ook wel achter een microfoon artiest aankondigen. Vind ik ook superleuk. Ah, word. Dus ja man, sowieso voor de mensen thuis die nog geen kaartje hebben gehad bij Voor Zwart Licht. Ga het gewoon checken. www.simplon.nl En ja, haal het, deel het en eh, zorg dat je erbij bent. Want dit is wel een moment dat je even stilstaat om wat live en wat energie mee te pakken. Jee, toch? Yes, yes. Dus dit gaat wel over ja, een stuk geschiedenis. Maar goed, eh, dat is even een kleine aankondiging. Ik zie dat het nu tien voor is. Laten we gewoon even naar muziek luisteren. Ja, want ik heb een eh, tune van ASAP Rocky, ASAP Forever, featuring Moby. Oké. Moby? Ja, die. Die, die, kale. Ja, klopt. Die, die gedist is door Eminem. Ja, die. Ah ja, die Moby Dick. Ja. <laughs> hey, let's go, man. Gang. Gang. Gang. They talking down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the game. ASAP boys came with the flame. Gang. Gang. They talking down on the game. They wanna rap with the name, but this ain't no regular name. Gang, gang, they tryna run with the name. I might pull up with 3Ks, but I do not fuck with no claim. Gang, gang, them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang, I tell them come fuck with the game. I tell them don't fuck with the game. It's time to fuck up the whole game. Come fuck with the mob. Shout out to the lost and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars. I tell that bitch cover your eyes. Cause fucking with me you go blind. She losing her mind. We kiss the Frank Ocean and blind. Convincing my bitch to go blonde. Was born in the dark. I give you, you open my blinds. On yams and that's worth of my mom. Marjorie Mammon with cases I'm still trying to beat. A bunch of shit from a long time ago. The bigger they are, the harder they fall. Like dominoes, nigga Geronimo's. When it's my time to go adios, vominos. Like a no Dominicano, but easy the toast, on with plotting those. Dealing with life in its highs and lows. I'm just living like I'm supposed. I guess it's called living shit, I suppose. I'm on my live alone, die alone. Ain't talking about spending on buying clothes. I'm about my business, but I'm alone. I still had the vision when I was broke. Fucking on bitches and foreign hoes. Flying out women's to boring shows. I pray to God I don't overdose. I put ASAP on my tab. I put New York on the map. I put the gang on the plane. They gon' remember the name. They robbing boys with the chain. Woo. I got go yard by the sack. Woo. I got the boot by the pack. Woo. I fucked your boo in the back. Gang, gang. Them boys not facing the same. I'm done with adjusting the pain. Pull up on your second stain. Gang, gang, gang. How can I explain myself? Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you Yeah. Everybody get your motherfucking roll on got no shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let a thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. i been people what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, up, but it's alright. And you showing off, up, but it's alright. It's a short life. ¡Gracias! notice how you glowing, I can see in your face now. I just wonder if you know he' close to being replaced. I swear I treat you like a queen, you put me in this place so you can get back this ring and the key to this place. Tell a nigga one thing that you need your space. Tell a nigga's one thing you don't need to chase. I wanna kiss you everywhere between your knees and waist. Hear the sounds that you're making, get your knees to shake. Holla at me in the you feel you need to escape. I got a mansion and a gate, you and me, you safe. My pants a pound, a man, a truck with 23s to skate. 600 G's in the safe, how much cheese it take? This is a chance you need to take ain't no need to wait. Say the word, we believe today. This something special and it feel like fate. Hate to make a mistake, how the same thing making you sad, making you stay. I'm tell a nigga no, wanna ask so fat. Hey, why you wanna go and do that, love? Huh? Hey, hey, why you wanna go and do that, and do that? Hey, hey, why you wanna go and do that, that, that? In a relationship, is faithful to a nigga so bad. Hey, why you wanna go and do love, huh? Hey, hey, why you wanna do that? Hey, hey, why Sorry, Dave, we gon' do it like this, bro. Cause I stayed down with my day ones, and I gotta go and get my cake up, and I gotta stay with my day ones, and I gotta go and get my cake up. Alright, alright, alright, okay, okay. Don't talk, it's not a money play. Alright, alright, alright, okay, okay. Don't talk, it's not a money play. Whoa. I don't know these niggas, man. Who are these niggas? Ay don't know these niggas, man, who are these niggas? uh, I don't know these niggas, man, who are these niggas? Ay, I don't know these niggas, man, man, man, I a motherfucking star, bitch, you see Bitch, you see Run it all to me, little wall, yeah, I need it. it and I a I pull out all these hundreds for no reason. Whoa. Flexing on my ass, that stupid bitch, and never see me. Whoa. A 16 for the win them big things, no pretend. Oh, feel like that's what we get strictly brothers. Fuck a friend. Fuck a friend is overlord. You look like you need a land. You need a We do follow shit, cause all we do is set the trend. Watch your club lit, we don't want to recommend. Oh, spark go poppin', yeah, I get my check in. My check in. say that's your bitch, then why she always checkin' in? Cause she really with the shit time. Really with the shit. She just wanna fuck the click, how I want. See that you don't wanna pick, how I want. I'm a fucking walking lit. I don't want that be about that ass now, for relaxing. Business hit the sweet and watch you do some nasties. Everything I touch really, really classy. Ten pants on me, got my pockets fat. Stay down with my day ones, and I gotta go and get my cake up. And I gotta stay with my day ones, and I gotta go and get my cake up. Alright, alright, alright. Yes, that's what's up, man. We hebben nog een minuut. Lopen al. Gewoon vertel wat we hebben gehoord en dan zijn we zo bij jullie terug. ASAP Rocky met ASAP Forever, featuring Moby. Daarna Drake met eh, Nice For What. Daarna The Incredible Gang featuring uh, eh, That Is Only You heet track. Featuring mm. eh, Nick Cannon, Luke Nasty en uh, Joe. Daarna T.I. met Why You Wanna. Shout out naar de trapper. Yeah, yeah, sowieso man, from day one. En als laatste show banger met Day One's Only featuring uh, I Am Sue. Ah, nice man. Dat zijn uh, goede dingen. We hebben nu ongeveer 45 seconden. Ik kan jullie nu zeggen, we gaan eh, in de tweede uur wel een beetje hebben over... Eh, ja, een beetje hip-hop en een beetje... We hebben dus net geluisterd naar T.I. En daar wil ik toch nog wel even een kleine aandacht aan besteden. hè, want dat linkt eigenlijk ook al een beetje met waar we daarvoor hebben gehad over Zwart Licht. Ja man, en ik vind het wel mooi die stap die hij heeft gemaakt. Weet je, dat zijn dingen dat ik dood vind. En ik wil het nog een klein beetje over Moula B hebben. Want ja, uh, Moula B is ook een trapper eigenlijk, maar dan trapper uit uh, Den Haag. Schilderswijk, what's up? Yeah, yeah. Ja, toch. Maar goed, hey, we hebben 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We checken jullie zo. Boom. Uh, I keep it player, why some choose to play it safe. But check the resume, it's risky business in the AA. And I've been witness to this history ever since the 10th grade. We went from rock and brace to 10th phase. I twist my A head to the side just for style. Or throw on the Gucci bucket with the fly, super fly. Wow, the Southern private known to shut it down. It ain't so country though, nigga, this ain't no Goma pile. I'm Sergeant Slaughter. I keep my shit cooked to alter in order to satisfy my people in Georgia and cross the border. And across the border, the essays are getting smarter. They got flower for to tortillas and lettuce for enchiladas. If you follow, wink, wink. No doubt we don't speak in a blink. Them folks can have you sleeping in the clink. I'm shitting on niggas and peeing on the seat. It's that nigga, the B I G B O I O U T. Now party people in the club, it's time to cut a rug and throw the loose up in the sky just for the shutter buzz. I'm double fisted and you empty, you can grab a club. Boy, stop, I'm just playing. Let me dap you up. my myself, baby. два It's after 12 club like a high B. A beehive, cause not everybody buzzing around me. Could it be the way that the verses sounding came up on the ghetto boys and the underground kings? Toys, I had a grown calling pretty brown thing. Pink looked like Rubia when the sun was shining. Known to keep a bad bitch, no niggas beside me. Index finger on the trigger case, niggas is clowning. Not to flex, but to protect my neck like the Wu Tang. Self preservation is the rule when you do aim. Or getting something more sinister. You gotta be the finisher, make it so the doctors they can't replenish him or bring him back to life, back to reality. Gonna get on some hoes, leave it alone. Triple OG status, A towns very own. Now party people in the club, it's time to cut a rug and throw the juice up in the sky just for the shutter bugs. I'm double fisted and you empty, you can grab a club. Boy, stop, I'm just playing, let me dap you up. Yes. Hey, we zijn nu ingetuned. Tweede uur Break North. Uh, eh, super gezellig, super goed. Eh, we openen net met Shutterbox van eh, Big Boy. Ja, klopt inderdaad. Ik dacht wel, kun je wel lachen, maar dat is al een soort van een club anthem, dat ding. Dus. En het is Atlanta. Ja, klopt. A.k.a. de, de, de boers... ja, het is een boerse town. Je kan het eigenlijk bijna zeggen, weet je, de manier hoe zij spreken... Zo spreken die Groningers ook ja. Ja, klopt. Ja, er is wel een, bepaalde eh, overeenkomst in de film. <laughs> ja, toch? Ik zou bijna zeggen dat de beste trapper rappers eigenlijk uit het noorden zouden moeten komen. Dan... Shout-out naar Macho. dat ook wel. <laughs> De beste er. De beste gaat weer een comeback maken. Dat is wel mooi. Maar laten we het ook hebben over de trapper inderdaad. Ehm, we, hadden dus, daarvoor hadden we, over, we hebben TI gedraaid. Ja, en we hebben zwart licht gehad. Um, laten we toch maar even beginnen. Nou, licht eh, die, die, die vertegenwoordigen eh, alles wat in een soort van duisternis zit qua cultuur in Nederland. Dat brengen ze weer naar het grote licht. Ja, klopt. Ja, ja toch? Dus, en, dat, en dat doen ze ook hun best voor. En je merkt ook, Aquasi wordt steeds meer eh, opgepakt en wordt steeds meer gewaardeerd samen met Leroy Easy. Dus uh, het zit goed zo. En daarom misschien ook wel dankzij een zwart licht was er misschien ook geen. Uh, uh, hoe heet die boek? De Roofstaat. Miss misschien was De Roofstaat op een andere manier uitgebracht via een topnoise. Weet je, dat zijn. Ik zeg niet dat het letterlijk is, maar er zijn meerdere artiesten, zoals een Duvo, Campy, die houden zich daar ook bezig. Maar weet je, maar ja, wat ik meer probeer te zeggen is, onder andere dankzij hun en al die andere artiesten die ik net heb genoemd, is er wel zo'n boek ontstaan. Jawel, zeker wel. Mensen die gaan toch met elkaar communiceren. Dan komt er ineens zo'n moment van... hé, hey, laten we die uh, van Vug weer eens gaan eh, uit eh, de uh, doos gaan halen. Maar daar wil ik eigenlijk niet naartoe gaan. Maar ik, vond het wel een leuk bruggetje. Want T.I., die, die wij natuurlijk kennen als The Man of Trap Music... Ja, en een die... van de uitvinders. Je zegt zelf de uitvinder te zijn zelfs. Maar... Ja, dat is die ook, toch? Ja, er zijn weinig mensen die voor hem kwamen. Kijk, die trap tune van Andy Robert Band Man, die is volgens mij van 2004 of zo, drie misschien wel, of nog eerder. Ja, en David Banner dan? Ja, die produceerde die shit voor hem. Ja, ja. ja Klopt inderdaad, dus... Eh, ja, ja, shout-out naar maar David, David Banner. maakte vroeger East Coast uh, klinkende hip-hop. Ja. Daarvoor. Eh, rond 98 of zo was David Banner was, maakte gewoon boom shit. Ja, klopt. Doet hij nog wel eens. Ja man. Maar eh, zoals die track lijken Pimp en zo, dat is ook wel een beetje de krank richting de trap eigenlijk. Jawel, klopt. Ja. Maar eh, wat ik eigenlijk eh, meer probeer te zeggen is, T.I. kennen natuurlijk als een man van de trap en die ook zwaar in de drugscene heeft gezeten. En hij heeft zich op een gegeven moment ook gewoon ingezet voor eigenlijk een goede doel. Hij is niet. Hij is, hij is op een gegeven moment achter. Eh, want voor de mensen die eigenlijk Netflix hebben of Masterpiel volgen, er is een, eh, een nieuwe documentaire uit. En dat heet eh, Rapture. En er is een aflevering van TI. Die best wel boeiend is. Zeg maar de overstap naar. Oké, ik heb, me ik heb dit altijd boeiend gevonden, maar dit vind ik nu extra boeiend. Omdat ik op een gegeven moment op straat zag iedereen lopen met iets in hun hand ja, en zat te protesteren. Op de, duur, liep hij inderdaad mee met die betogingen en dacht van, oh ja, hey, wait up man, dit is wel vreemd. Ik weet niet eigenlijk te weinig van af om echt een goede bijdrage te Ja, hij ging lopen, mensen gingen hem volgen en zo van, oké, waar gaan we nu heen? En... Ja, klopt, wat gaan we nu doen? <laughs> Oh ja, dat stel je wel goede vragen man. Dat, ja. ja, dat ding. Dat heeft hem wakker gemaakt. Ja, klopt. Dat hij was zoiets van, ik moet er wel iets meer mee doen. Ook omdat hij zoiets heeft van, eh, ja, ik ben nu wel een gezicht geworden voor de black community. Dus... Eh, ja. Aangezien er veel ongelijkheid is eh, wereldwijd nog steeds. Eh, van, eh, ja, is het wel een ding zeg maar, dat de invloedrijkere mensen wel moeten opstaan uiteindelijk. Om, dat, om daar een klein beetje veranderingen aan, aan te kunnen brengen. Ja, maar wat, wat vind je dan zo van zo'n power move? Wij, volgen hem al jaren stiekem. voor wie? Uh, TI. Oh, dingen, ja, ja, ik heb altijd wel een toffe rapper gevonden ofzo. Altijd dan wel? Altijd, altijd wel een toffe delivery. Dus ik heb altijd wel veel van zijn shit ook wel eh, gespint of zo. Maar ik vind het toch dat hij ook echt wel nadenkt over, eh, ja, over de gemeenschap. In de betere zin van, de woord, eh, van het woord. En dat komt denk ik wel omdat hij uit, zo'n, uit, het, uit de ghetto komt gewoon. Ja, true. Dat kan je nooit helemaal loslaten. Nee, nee, nee. nee. En, en dat, dat is ook heel mooi, want hij zegt ook, I'm not an uh, activism. Jeet toch? Hij is... Nee, klopt. En dat willen veel mensen ook niet zijn, weet je wel. Omdat je ook zoiets hebt van, ik wil niet alleen maar te maken hebben met gezeur, ik wil ook plezier maken. Ja, ja. En dat is ook een kant van hem, want hij heeft natuurlijk wel uh, welvaart vergaat met zijn muziek. Ja, en dat vind ik mooi dus, want toen hij op een gegeven moment kwam met die EP US, toen had ik zoiets van, hé, hey, toen ik hem in het begin hoorde, was hij alleen te, was hij alleen te horen op Apple Music toen had ik zoiets van, ah, ik ben toch wel blij dat ik zo'n abonnement heb. Laat, me die, laat me dat album checken, want alles wat hij doet is 9 van de 10 keer altijd dope. Ja, klopt. En het is altijd classic commentaar. Elke track die hij doet, heeft toch wel iets. Het is niet whack of zo, weet je wel? Dus ik zat zo te luisteren en ik van, hè? Oké, je laat toch wel in je trap muziek horen hoe de black community eruit ziet en, en, en, en ehm, wat er in principe in jouw opinie anders kan en, en, en, en et cetera. Dit begint steeds interessanter te worden. Ja, dat klopt. Ik denk niet dat hij helemaal stopt met trap eh, music maken. Dat hoeft ook niet per se. Maar, nee, eh, maar hij gebruikt... wat, wij bij doen is wel, eh, wel tof. Ja, ja, ja. En dat is dan wel weer dope dat Trouble Man dat doet. Weet je wel, Tip Harris. Dus eh, dat daar wou ik nog even over hebben. voor de mensen thuis, we hebben het over. Check die documentaire op Netflix. Geproduceerd door de mensen van Mass Appeal. Rapture heet het. Eh, er staan heel veel afleveringen naast TI. Die van eh, Logic is er, die van Rhapsody, uh, Abugi. even kijken, Just Blaze. Ja, g Easy. Ja, g Easy Two Chains inderdaad. Nas en Dave, Dave East. East. Echt interessant. Alles is dope om te checken. Dus bij deze aanraden. Genoeg gebabbel, muziek. Everybody want a million. Elite cost me 80. What you gonna do for that million? BBS. If you owe that man, then pay that man. Look around, I stood my ground. Niggas can't say I ran. I was taught somebody take something, you break his hand. And I was taught you wanna make something, you take a chance. The way I see it, these niggas gon' kill theyself. How the fuck you keeping it real? You ain't real with yourself. Many nights on the Ocho, ducking suckers and popo. This Gucci without the logo. I don't wear no polo, I'm bougie now. I bring some women to bring some goonies out. They used to ask for credit, I debt it like a root canal. I get back to that later nigga, I'm in the booth for now. Pistol in your mouth, gon' do more than chip proof your smile. Niggas, I play basketball with for shooters now. I did the highway with work, I know how state troopers sound. It feel like they plotting to kill me, I'm out the way. They book me for popping the willy, treat us like animals. But we get fly like the Air Force. i been on that ace of speed, these niggas on spin off. Aim at his head and try to knock that nigga beard off. Pull a bends off, pay attention when men talk. Notice I said men, dope like the exorcist. I watched the fiend head spin. Been hard to go to bed since. Blood splatter all in your car, leave you with red tint. Came up with a plan for this paper, been getting bread since. Tyra said I should model, been getting head since. They made a sweep and my niggas been in the fed since. They came around asking questions, we never said shit. Gang squad started following soon as I said crip. I know they on my Instagram, clap the heat. Happy feet, you know them niggas ran. I don't call niggas family unless they really fam. If a thousand don't get them, I guarantee a milli can. Slum, try to manage your vibe energy. A fake friend could do more damage than five enemies. When it's chicken, it's beef, like fried Kennedy. Bring your instrument, we could have us a live symphony. In the tight alley, we be like Cali's. Gunplay scenes, I squeeze like Mike Larry. All you see is sticks and signs of light rally. Red tracksuit, new Swiss beat, white balance real shit, your own men to hate. I don't wanna hear you get dough if you don't demonstrate. I'm trying to open the door, look like inner space. 560 with the chrome dinner plates. Get it straight, where I'm from, you had to get it. Be a man in your word, you couldn't gaffle with it. I hit the scaffold with it, that brown bag, I hit it. Had them waiting in line like Yeezy Raffy tickets. Fire. I don't call niggas family, I they really family. I don't, I don't, I don't call niggas family. cooking. Snapping on my toes, but I don't stop. I make flips out of my floss. Mine's like dripping on my socks. With the grip, so I don't pop. Plus, I am your pops, cause your mom just let me pop. And I got the top. Boy, y'all left that pussy hot. Give a hell a cock. Shot it up like that pussy black, and I'm a cop. Want that pussy drop. Hop back in the whip, took off. Swerving on the blocks, and I, and I, I am not. But I'm blowing up like, cause I am the nicest. Baby girl, your MCM go two ways like a psychic. I see my future booming, nigga, I am a psychic. People don't wanna see me, but tell them please don't fight it. Light it, wait, wait, wait. All my bitches down in jail, yeah, yeah, don't play, yeah, yeah. Pull up with the dirty, yeah, yeah, can't spray, yeah, yeah. Make you dance and do the nay, nay, nay, your Jonas say. They only know me by my AKA, super duper. With the Cooper Trooper, Happy. Don't overstep your boundaries, looking for an easy come up. Sometimes arrogance can get the phone hung up. You get indictments every time your name rung up. I'm like, dog, how you blow the lead and you was 21 up? Damn. <laughs> That's lackluster, we smack busters for not listening. And he who wears his cross upside down is not a Christian. The only Christian you know about is Louboutin, no health insurance, but you got cash for the new LeBrons. Now make that powder clap, don't be a sour patch. I got my mojo, baby. Austin Powers back to Philly's hour gaps. I'm taking power naps. We headhunters aiming strictly at your shower cap. You rather flood out your rollie than help your sister move. Them bullets coming Tuesday. hell you dancing like Victor Cruz? You ain't got shit to lose, but we know a different truth. You wanna work for me? Go do some dirt for me. Yeah, this the sound of greatness. Yeah, this the sound of greatness. Yeah, this the sound of greatness. And spitting bars ain't a thing. Watch the best song is probably on the B side. Won't be surprised when the label denied. It's so great, great. The best song is probably on the demo, but that's not the one that got you your limo, limousine. Great you single, the one that wasn't as honest. But this is what they say make you die. This and okay. Right. Sometimes I think about the pressures of our artists and what it takes to get called a success, even with no college. We barely even considered. Don't label me with them niggas. Infatuation with plastic. I wanted it to be realer. First they wanted it hip hop, and then they wanted gorilla, and then they wanted drug dealer, and then they wanted a dancer. Now they want a drug addict. Infatuation with plastic. White girl wanna be sister. Driver wanna be Walker, and Walker wanna be sitter. The best song is probably on the B side. Don't be surprised when the label denied us. So great, great. The best song is probably on the demo, but that's not the one that got to your limbo, limbo. Great. The single the one that wasn't as honest. But this is what they said make you die. This in the game. Right. Sometimes I think about the prices of the things. Wanna be at every right here. Right here. Wanna be at every right here, right here. Yeah. Uh, we on the came for the money. Them hoes came with it. Bonus edition. A nigga like me ain't trippin', I was focused on digits. You ain't heard from me in a minute, but now I wasn't chillin' cause I was in the kitchen. Stocking up that inventory, that new raw heat. I've been recording, going for it, collecting portions, betting on race horses. At the bottom, I started, though I went the hardest. Clawed my way to the top and cop Ferrari drop. The street low buzzing block, talking about what I got. I work hard, they catching stunts on these bitches is my reward. Been too busy chasing checks to ever run behind a brawl. Wherever you go, there they are. Trying to fuck on stars and top dogs who live above law. Rich niggas in the house, they ain't ball. If bitches wanna be here, they be right here. If bitches wanna be here, they be right here. If bitches wanna be here, they be right here. If bitches wanna be here, they Waarom kijk je zuur? Ik ben pas begonnen. Zie je competitie, ik heb al gewonnen. Breng alleen maar vuur, breng alleen maar bom. Jongen, jongen, show me jongen, show me jongen, Breng alleen maar vuur, breng alleen maar bom. me jongen, show me jongen, breng alleen maar vuur, breng alleen maar bom onkel flip de keys, net als Maradona. Maradona. Nooit gepakt, jullie praten veel aan fauna. Ben met Tesco in de boot, dat zijn levels jongen. Die tek ik laat die mannen lang. Niks is gelogen, nee, niks verzonnen. Ben een slimme, maar ik speel die hele domme jongen. Weef niks met papieren, dus bewaar mijn bonnen. warm. Money is de motto, nee, ik kan niet zonder. Daarom blijf rennen en ik ben vlijm Blijf pennen, woensela, die blijft erg. Mijn flow is nieuw en de jouwe bederf. Rappers in mijn stad doen SO naar mijn wijk, effe woens. Waarom kijk je zuur? Ik ben pas begonnen. Zie je competitie, ik heb al gewonnen. Breng alleen maar vuur, breng alleen maar bon. Alleen maar bon. Jongen, jongen, jongen, show jongen, jongen, jongen, me jongen, Breng alleen maar vuur, breng alleen maar show Jongen, jongen, jongen, me jongen, Breng alleen maar vuur, breng alleen maar bon. Ik loop maar als je duur, beter voor je lammen. Ik, ik heb niet gezien, allemaal van de dammen. Van de dammen. Nigga, een kleine change of een grote sprong. Niggas jacken je chain, breng het naar de lammen. De een wil ineens, de andere brommen. De, de een wil de fame, de ander de commas. Ja, ja, je op zijn paardonnen. Je erf met paar honden, Goeie jongen die op straat zonnet. Niemand spreekt als je aankondigt. Ik verras je naar de deurwaarde. Pomp je dope money in de keurslagen. Of je kan een gokje op de beurs wagen je kan nog gokje op de beurs wagen. Waarom kijk je zier? Ik ben pas begonnen. Pas begonnen. Zie je competitie? Ik heb al gewonnen. Breng alleen maar vuur, breng alleen maar bon. Alleen maar bon. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, Breng alleen maar vuur, breng alleen maar Show Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, breng alleen maar Uh. On the brown, orange hairs in my reefer. My watch and my Glock is a 40 millimeter. Day and date, olive green face. Ladies compliment the crease. soon as I step in the place. Uh, okay, okay, you niggas getting some money, but you can't buy swag. We still look at you funny. Uh, popping bottles. Oh, you niggas hype. This shit is light. We can do this every night. This ain't accounted for. All I spend is extras. I'm in the game, moving blocks like Tetris. First, I beat the pot, weigh it up and beat the block. You know it's straight drop when they start the milli rock. Big down got it like the cheese line. On a slow grind, tryna duck the fed time. Backwoods rolling, hookah smoke flowing, taking pictures in my section like who the hell know him? Tabs, what the fuck is that? Every time I'm out, I be fucking up cash. Nigga, I don't brag. These is just facts. Selections in my section, and you at the bar sad. These is just tabs. What the fuck is that? Every time I'm out, I be fucking racking up cash. Nigga, I don't brag. These is just facts. Selections in my section, and you at the bar sad. These is just facts. Hey, we zijn weer, we zijn, we zijn weer. Het is nu een praatmomentje. Most definitely. Jongen, jongen, jongen. En eh, ja, maar we zijn, eh, even kijken, uh, daar zijn we. We zijn begonnen met Dave East, God Bless the Summer featuring Fado. Daarna Super Duper Humble met uh, Stappen featuring Mill Supreme. Daarna Lil Flip met Greatness. Daarna ehm, ja, Saba met Grey. afkomst van het album Care For Me, worth checking out. man dope shit, beetje creatieve producties staan erop. Eh, daarna Currency met eh, Right Here featuring eh, Casey Veggies. daarna Woenselaar met uh, Jonge Jonge featuring Atje. Of samen met Atje. Ja, ik ga wel heerlijk op die Ik, ik, vind die, ik vind die beat, vind ik... ja, ik vind die hele track, ik vind, ik vind hem sowieso dope, maar... Ja, klopt. Ik stuit er wel op deze. Ja, het is wel leuk. Ik voel wel die Atje vibe, ik voel wel die Woensela vibe. Zo, shout-out naar man. Dat is laatste Neve Buck met Just Facts featuring eh, Jesse eh, Raxon. Ja man, dope. Ja, dat was, dat was de lijst hè? Yes. Zo, het gaat snel man. Hey. Maar ja, listen up. Um, ja. Wauw. Eh, eh, we mogen, ja, Michael Kenton is er vandaag gewoon niet. Jongen, jongen. Yes, <laughs> hey, dat is toevallig. Yep. Ja, man. hey, eh, één ding. Ik heb me laatst verdiept in de volgende artiest in Nederland. Moula B. En ik moet zeggen dat hij... Um, for real een trapper is. Ik heb, ik heb ook altijd wat dat in gedachten gehouden. Maar ja, weet je, hij heeft het wel vaak over Schilderswijk en dergelijke. Maar zijn album is uit. En bij uh, eh, Fernando Real Talk ging hij er veel dieper op in. En ja, daaruit laat hij toch wel weten dat hij... Uh, ja, uh, ik zeg niet koud mannetje, maar dat er wel mannetjes die echt gewoon zwaar uit die drugs zien komen. Dus eh hij heeft uitgelegd waar het vandaan komt. Hij heeft ook gezegd, als rapper me niet peet, dan ga ik weer de straat op. Hé toch? Ja, dat kan een keuze zijn. Dat kan een keuze zijn. En eh, ja, het is wel een, het is wel het is wel een ja, soort van ondernemer, want die heeft in het verleden nog wel bedrijf gehad. Maar eh, nu doet hij het op zich eh, goed waar hij nu staat. En hij heeft een album uitgebracht. En de meest opvallende van dat album, daar, wou, daar wou ik gewoon over hebben. staan featurings op van Louis Vos, Standaard. Uh, Herobie staat erop. Ze heeft na te denken. Sticks. Die Stix knalt hem daar toch wel. Eh, ik zeg niet dat hij hem eruit knalt, maar Stix is daar heel erg comfortabel in geworden. Dat ik denk van ja, dit is wel vet. Ehm, ja, wie staat er nog meer op? Ja, er staan, er staan belachelijk veel uh, eh, futures eh, op, maar veel van zichzelf eigenlijk. En als je naar die cover kijkt, het is een beetje geïnspireerd uit de film van Scarface. Ik kan me voorstellen dat hem dat inspireert, dat dat ook iemand is die natuurlijk onderaan begonnen is. Ja, ja, ja. Dus eh, het is een koffer van eh, een soort van Scarface-achtig dingetje. En eh, hij heeft wel verschillende clips gemaakt. Waarvan dus waar Popeye van de rechterhand van Pablo Escobar voorbij komt. The real one. Ja, weet je, dat zijn dingen dat hij... Hij is wel bezig met dat soort dingen. Dat is cool. Ja, en, zeker. Ja, ja, let it be zoals het is, weet je. En eh, ja, oh, je eh, dus ook net geluisterd naar Woensela. Um, goede nieuws is Esco. Esco is de meest geproduceerde, eh, productieve beatmaker van Nederland. Als je mij vraagt, want in elk record wat elke week uitkomt, staat er sowieso standaard een beat bij Esco bij. Bijna bij elke vrijdag. hè? Hij wordt al vaak gevraagd, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja. En uh, het is, hij komt zelf met een eigen beat bij Esco Studio album. Ja, er is onlangs een eh, mega sessie online gegaan op 101 Bars. Die eh, sowieso al tikt tegen de anderhalf miljoen, denk ik. En ehm, wat ik nog meer over kan vertellen, eh, er staan featurings op van verschillende artiesten. Dus Adje komt er sowieso op, Jonah Frezen Jo Silvio, uh, ja, er komen nog meerdere mensen op. Ah, Waarschijnlijk ook Woenselaar en Raffello zo. Dus eh, die album komt volgende week uit. Dus ik ben eigenlijk super nieuwsgierig over twee weken. Dus... Eh, Ga meemaken. Ja, ja. Of er een beat bij Esco Tour komt, dat zou ik wel super vet vinden. Maar die man heeft het ook druk met zijn eigen label van klasse, die toch wel heel goed doet, zeg maar. Ja, je kan zoiets wel doen, maar dan moet je, uh, er een paar MC's mee en zo. En die moeten natuurlijk ook een stacks hebben. Dus het wordt wel een duur toertje dan, als je er zelf ook wat overal wil, wil houden. Als je ja. drie MC's mee gaat nemen of zo. Ik kan er van klasse toe doen, Kan, maar... Ja, hij is zelf ook een rapper, dus ja, je, weet maar nooit, hè. Kan, ik bedoel, uh, wie weet. Ja, wie weet, wie weet. Maar het is wel best, wel een duur package eigenlijk. Als je na... Nou ja, als je onder, als je onder, een, als je onder een artiest valt, dan is de prijs best wel meevallen. Want dan heb je weer een andere deel, toch? Ja, het ligt een beetje aan natuurlijk eh, hoe druk je het hebt. Als je het kan inplannen, dan kan je soms nog wel eens iets doen natuurlijk met je ding. Omdat je het als promotieding beschouwt, maar... Dus- ja, Maar in ieder geval, uh, Hef staat er ook op. Er staan heel veel mensen op Kroeks. Eh, Kevin. Oh, en over Kevin gesproken, hij heeft vorige week of twee weken geleden had hij een eh, vorige week had hij een album uitgebracht, Lente, of twee weken geleden, mhm. of anderhalf week. En hij heeft altijd gezegd: ik wil op nummer 1 staan met dit album. En het is hem gelukt. Oké, okay, gefeliciteerd. Ja, dus de album Charles Top 100. Ja, want er waren, er waren twee weken geleden waren er heel veel Nederlandse records uitgekomen. Maar eh, onder andere deze, man. Ja, ja man, maar zijn er nog dingen wat speelt in de US trouwens? Ik probeer dat een beetje te checken, maar dat is best wel... Ja, ik zie... niet echt gekke dingen of zo. Ja, nou, er is wel iets geks. Lil Uzi Vert en Steve Aoki? Ja, snap ik wel, man <laughs> Ja. Ik heb het niet gehoord. Ja, nou, dat blijkt dus. Eh, dat, is net, dat, is een, dat is net 17 eh, minuten geleden bekendgemaakt. Oh, oké. Okay. Eh, schijnt dat die twee dus de studio in zijn gedoken. Ze hebben een track uitgebracht. En een uur geleden is iets gebeurd op de Instagram van Dinges. Nou ja, had hij geüpdate dat hij bezig is met iets nieuws. Dus eh, ja, ik eh, ben eh, super nieuwsgierig hoe die track klinkt. Wij kunnen hem natuurlijk niet spinnen, omdat wij dus nu een radioshow maken. maar dat is iets wat ik nu zie op de, de ah, wellicht komt, vinden we het wel een keer. En wat ik nog een mooie, mooie, mooie, mooi moment van Eminem had laatst een tweet naar buiten gestuurd. Dat hij zei van, er zijn heel veel mensen die denken dat mijn tweets automatisch wordt geshadowed en door mijn manager wordt ingepland lijkt niet zo te zijn, want dat doet hij allemaal lekker zelf. Ja, ah, oké. Okay. <laughs> Hij eh, alle meldingen uitstaan en als hij gewoon een bericht naar buiten wil gooien, volgt waarschijnlijk twee mensen of zo, dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja. dus eh, dat wou hij ook nog van. Ik vond het wel leuk dat hij zei van, ja, everybody's thinking I'm, uh, uh, dat het getiteld door een ander, maar als jullie denken, moet jullie denken, maar alles komt toch wel vanuit mijn telefoon. Ah, netjes. Bij deze. Dus um, ja man, eh, tijd voor muziek denk ik, of niet? Ja man, ik heb een eh, tune van Willy Willie J. Peso met uh, funky hippie shit featuring in the Dude. Funky hippie shit. Wat we daarvan moeten vinden? Oh, jullie zo meteen. Dat hebben we allemaal gehoord. know somebody right now that serving some time. Should be home with his kids, really doing his job. But he got convicted. Homie got caught with some weed in his possession. The same herb plant held my granny with a treatment. Fucked up the way the judge took away his freedom. So, I got to stay cautious. get 20 years depending on what I'm caught with. But to be honest, I don't care if you like it. If you got a valid med card, I'll show you where to buy it. You come and make a purchase. grams of this, I have your ass swerved. Uh. So once you get outside, Please enjoy your high. But always remember, if the cops try to fuck with your shit, please don't call my lie. Yeah, you got a problem with me. You got a problem with me. Yeah, yeah. You got a problem with me. You got a problem with me. Yeah, yeah. Cause I be smoking it. Yeah, yeah. I'm really smoking it. Yeah, yeah. Cause I be smoking it. Yeah, yeah. I'm always smoking it. Yeah, yeah hair. Who is that with the gray hair? Walking with his peers, smoking weed to stay fair. Pick up the phone, show me it was real. Pick up the phone. Yeah, yeah. I don't wanna put no pressure on ya. I just wanna put a blessing on ya. Since our last undressing session, I'm not really sure if you've been checking. I'm progressing. I just heard my songs is popping out in Macedonia and even Serbia. I don't mean to burden you. If you got a man since then, I understand. Last thing I wanna do is get you jammed, especially if he's a fan. He probably never wanna hear my shit again. And I need every single sound scan. But if you single and you down, then I'm in your town feeding for another round. I was counting down the days, been more patient than a Browns fan. Where that chip at? Probably on your shoulder, cause I forgot to hit back left you on red. Apologies are said, but often never meant. Well, f- that I repent for message never sent now. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, but I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. je Money comes zen, goes, ik ga niet te lang praten Kas het zen, and goes, we genieten vanavond Ik heb laf in maar ook haters Spend de money s'avonds ik in die lembo zit je me vanavond eh. Money comes and goes, ik ga niet te lang praten Kas het comes and Doos, we genieten vanavond. Vervelend als ik wakker door de zit, dus Je speler die weer in mijn DM slaat. Maar ik heb altijd je bek is twee man We kunnen pull-up als je takkie voor mij. Eh, ze hebben Louis Vuitton, Christian Louboutin. Ze hebben lobby voor mij en ik heb lobby voor hun. Maar wat als ik het niet doe, dus kom die lobby van mij. Let's make love in again, dat is wat ik doe. Ze wil die money hebben nodig. Backstage clubbing op de front seat. Volgende show wordt een sold out. Met al die money mogen op vakantie. Hey, die shit is niet zo moeilijk, we noemen het easy. Nu we zitten in die waggie poel ik op met visie. Comes and goes, al die money in en uit. Ze zijn mijn jongen, jij bent die one of a kind. Money comes and goes, ik ga niet te lang praten. Als het comes and goes, we genieten vanavond. Ik heb love in maar oké, okay, dus. Yeah. Six times around the sun. This is. Right, R6, keep it cooking, they needy. We coming through, do rags like Booker and Stevie. Is everybody wrestling fans or they dying to me? But I ain't tripping shit, tripping is easy. Do your best, Kushgar renditions. bullseye, nigga, it's all precision. Like they Space Jam, my powers took all my wisdom. Trying to steal my notepad, take all my writtens. Well, I don't even write shit, they all my children game drop heavy. Gotta keep a kernel parking, sensational sherry. It's necessary. Foot on neck, dedication, case it's getting loony. Spin a rooney, the situation is the five time, five time world champ on the tag team scene. These niggas don't stand a chance. Right, I got nothing to prove to you, but step in my lane and I'm coming for you, nigga. You can't stop Gino, you out here talking about a Lupa MC, Talib Lupe, Rosewood Ghost God. Mm. That's what magic sound like. Yo eyes, I bleed skies and clouds drip solos, bazookas and holsters when I wrote this. White Lotus, my zodiac sign designed by the gods, written by the masters. Follow my path to Damascus. Full clip, melt your face slime, it's wave time. Ayo, Rose, these niggas front, I'ma waste mine. I wanna know who died and made you supreme leader of the free world. Deep as a sea pearl, a thousand leagues untouchable. I'm doing star dances, I'm advancing, only speaking truth. Cocaine, burial walls, laws of wave, Oh, Big gun overflow, your mouth is split yeah, wax poetic, street crack the chemist. Combine all elements, shoot straight at your delegates. It's Rosewood and wave laws, wall your peace guard. I tongue kiss my sword, I'm circling they the said I failed that day when I left from school. Gotta learn to follow before you learn the rule. But I made my way, they say that life is cruel. I fight on both ends, it's what we call a duel. As a kid growing up, I would bump back. Got that food and liquor, sit back and press play. killing that shit. And then I'm wittingly fitting and getting pussies to quit. They're admitting to sitting and bitching can't even spit. I'm committing to hitting and now I'm pitting my wit. Your girl is sipping and stripping and tripping, begging for tips. I was shipping and twitching and switching, dropping these hits. I was itching from ditching to hitching, riding my shit. I'm committing, no splitting, I'm pitching, fuck off the bitch. Je jij krijgt kloppen. listen, yo, hey, rock laat me poentje pellen. Binnen, in de UK ben in het, ik kan zo kom innen. Genoeg zak kan pinnen, genoeg jackjes binnen. Het lijkt of ik die maar ik schenk Ken een paar skanks met mooie billen. Mijn je veel voor mijn net Bruce Willis. Ben je willing om te chillen met niggas? Ina die daar zal aan me optillen. Gooi je op tafel, gooi je op het dak. Dan pak ik een ladder, dan spring ik eraf. Dan ga je niet tillen, je vriendje is zwak. We droppen die nigger en pissen op zijn grap. Waar is het feestje? Ik ben met de squad. Buiten naast waar ik kom van de lap. Ben je ready or not voor een freak in je arm? Ben je ready or not voor een freak in je arm? Zonder onze liefde kunnen wij niet leven. Zonder onze liefde kunnen wij niet kloppen. Puntje klap, het is goed voor je leven. Pontje klap, want jij krijgt kloppen. Zonder onze liefde kunnen wij niet leven. Zonder onze liefde kunnen wij niet kloppen. Pontje klap, het is goed voor je leven. Pontje klap, want jij krijgt kloppen. Kan dat dat kunnen zijn? Word je dan freaky man? Je bent een freaky guy. Staan nou kan ik ook. Slaan met dik kan ik ook. Slap voor je oog. Geef over klap voor je oog. de ovatie of zo. Schot in een roos. Of een schop in je roos. Liedje, liedje, dat kan ik ook. niet below. Onder je neus, wat Kylie Minogue. Mijn naam is Ik heb answers. Ik kom klappen. Blijf van je handjes. Hoofd is één. Of de zee, ik maak croissants. Of de zee, wat ik geef zo Spaans. Parties, parties, de klap als kwaad. Ik zie meid en meid wordt nat. Je ziet mij en je ziet veel kracht. Ik ben darkskin, sexy, zwart. Als ik kip was ik kap apart. Dus kom je mee naar mijn ruimte, ja. Kan je zien hoe ik mondjes klap? Dan kan je zien hoe ik mondjes klap. Dan kan je zien hoe ik mondjes klap. Dan kan je zien hoe ik mondjes klap. Zonder onze liefde kunnen wij niet leven. Zonder onze liefde kunnen wij niet leven. tell y'all how to get away with murder and shit. Hey, hey, yeah. murder bless your trunk, murder bless your trunk, bitch. Hey, ooh, hard on that like rope. I just put the bitch on Twitter, put the yeah. K to his mouth like a motherfucking dental. Call a little bit, get head like a pillow. Yeah. Huh? Ooh, ooh. Tats on my body and my face too. Yeah. Damn little big got attitude. Damn. If I ass fat, I'ma smack too. Whoa. Rollie on my wrist the a buzz down. Flat. It's a bit from the back, she get buzzed down. Bitch, I'm a dog, I'm a hound. Might as well put me in a dog pound. Yeah. Don't hit my phone. Yeah. That shit don't do not disturb. Yeah. It can make a fuck worth jerk. Do do do headshot dirt. Yeah. Don't hit my phone. Huh? That shit don't do not disturb. Looper be off of the perk. Hop on the lemon, that shit going skirt. Yeah. sipping on purple with perk. Bentley coupe, this not no Chrysler. Fuck on that bitch and you wiped her. Fuck I look like doing cypher now. Finna start sending other pictures now. These bitches trippin'. After I fuck, bitch, I'm dippin'. Big Benz on track, that shit crippin'. Yeah, that shit blue. Used to sip hotter like I had the flu. Turn the little baby, come suck on the groove. Ain't no one knew I look boat with you. All of my watches, I'm 60. All of my baguette, make you do a 360. They hop out the coupe in your hood, they get ripped. In a spot with a strap, cause security did frisk me, bitch. Hit my phone. That shit don't do not disturb. It can make a four word jerk. Two, two, two, headshot dirt. Hit my phone. That shit don't do not disturb. Never be off for the bird. Burn the lemon, that shit gon' stir. Smoking no rush, no nerve. Hang a football like a Hall of Fame jersey. All it's gon' take is one word. Running your house while you dead is a burglary. For the nights I was fucking on thighs. For the paddock, I roll it the watch. I'm fanatic, go cop a robot. My bitch, she packing, she bought down a yacht. I keep the do the do stuff down my crowd. I got them woo woos on the third aisle. Go yard, got fresh in the kangaroo pouch. Sipping the mud, live on the cloud. Low Pro, hit us, hit us, hit us with something. Je weet. Ja, mijn zijn begonnen met Willie J. Peso met eh, Funky Hippie Shit featuring Def in the Dude, afkomstig van het Hybrid album. Daarna Miguel met eh, Come True and Chill. Eh, en dat is featuring J. Cole en Salam Remy, die natuurlijk de beat heeft gedaan. Dik te tune vond ik het wel. Daarna Raw Roots met Comes and Goes. Daarna Smoke Dizza met uh, Booker en Stevie eh, Memoirs. Eh, daarna Forever MC's en It's Different met de track School featuring Lupe Fiasco, Fiasco Talib Kweli, Haas Kingpin en Rosewood. Daarna Zwart Licht, of eigenlijk de Party Squad featuring Zwart Licht. Poentje Klap, <laughs> nieuwe soort kinderliederen. En als laatste... Hoe, hoe noem je wat voor liederen? Kinderliederen. Poentje Klap, nieuwe kinderliederen. <laughs> nou, het is wel eh, geïnspireerd op eh, volgens mij een kinderlied. Oké. Dus eh, in die zin. zover heb jij je geschiedenis wel in. ik ben best wel slecht in kinderliedjes, man. Hè? Ik ben best wel slecht in kinderliedjes. <laughs> oh. Maar ik herkende toch wel iets. Ik word daarbij opgelet, man. Anyway, en als laatste hadden we Smoke Purp en Murder Beats met Do Not Disturb featuring Lil Yachty en Offset. Ja, man. Dopeness. Dat is het Over Offset gesproken, hij is vader geworden. Ja, klopt. Met eh, Cardi B samen. Of hij wordt vader, sorry. Ja, klopt. De, tour is gecanceld van eh, Cardi B. Ja, nu snappen mensen waarom de tour is gecanceld. Yep. Super dope, toch? Ja, man. Congrats. Ja, sowieso congrats. Ik vind het sowieso dope eh, dat, dat, dat, dat, dat, dat nu naar buiten is gebracht. Ja. Ze zeggen altijd als je eerder vertelt, dan kan het nog best wel ongeluk op. kan het best wel ongeluk brengen omdat je niet zeker bent van de zwangerschappen en van de buik. Nee, klopt inderdaad. Er moet toch wel een bepaalde progressie in zitten. Want niet elke zwangerschap wordt doorgezet door het lichaam natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus... Uh... Ja, man. Eh, <laughs> eh, ja, daarvoor hebben we geluisterd naar Zwart Licht. Ja, puntje Klap. Ja, het is afkomstig van hun tweede plaat. Lang verwachten. Of nou, ik wil niet zeggen lang verwachten, maar het is heel lang geleden dat zij kwamen met een eh, Nederlandstalig album. Want voorheen gingen ze heel veel uh, meer decent dingen releasen. Ja, klopt inderdaad. Ze hadden ook eigenlijk wel heel graag de internationale markt juist ook al op. omdat ze iets hebben van, we hebben ook boerenschuur in Nederland gehad. En een festival, dus tijd om naar buiten te knallen. Ja. Toen kreeg jij het ongeluk. Ja, klopt. Dat is eh, eigenlijk. Eh, en eh, ja, nu de Nederlandse markt is ook gewoon nog steeds interessant voor ze. Dus. Ja, want die, want die crazy funky style, dat was zeg maar de laatste keer voordat Jerry dat ongeluk had, toch? Ja, Volgens mij wel, die crazy funky style. Ja, ja, ja, dat was zeg maar hun laatste release. En toen bestond het label Good Life ook niet meer. Wat uiteindelijk gewoon is. ja, wat uiteindelijk topnotch is geworden. Uh, eh, yep. Of ja, Topnotch heeft het weer... Eh, zo, ja, Topnotch was er al wel, maar ze hebben het eigenlijk een soort van opgenomen in hun eigen ding. Ja, nee, klopt. Want het was zo dat eh, Jerry en Ruben van de Party Squad, die wilden een label oprichten. En ze waren in contact gekomen met Universal. En volgens mij was Kees de Koning ook al in contact, maar die had zoiets van, oké... laten we dit label, dit, dit, dit, dit nieuwe label, Good Life, Good Life eh, eh, laten samenwerken met, eh, met Universal. En daarna zien we wel of we topnotje ook gaan aansluiten. Ja, nou uiteindelijk moet je kijken, het is nu de beste combinatie hebben. Moest ook wel zo gaan, blijkbaar. Maar ja, nee, ik ben blij. En nu moet je zien hoeveel, mensen nu een eigen label hebben, joh. Ja, zeker. Maar ook in Amerika is er al heel veel die hun eigen movement hebben. Gaat al jaren zo eigenlijk. Ja, klopt. En toch zit altijd subcontracts onder, uiteindelijk. Ja. Anders dan krijg je je distributie niet rond. Zoals die van eh, Grand Hustle, dat valt nu onder Rock Nation. Weet je dat? Ja, klopt. Is al geswitcht inderdaad. Ja, want het was dus van Atlantic Music naar dinges. Omdat de deal best wel laag is volgens die I. En, eh, en die van JC was interessant genoeg. Ja, zeker. Ik had stiekem verwacht dat TI misschien nog wel een akkoord ging met eh, Dr. Dre. Maar aan de andere kant, soms moet je je vrienden ook wel even een moet je er niet mee eh, eh, eh, zaken doen of zo? Nee, klopt. Waarschijnlijk is dat ook het hele ding geweest. Dat hij zoiets had van, ik zie hier meer mogelijkheden... omdat Dre niet zo actief is in het distribueren van artiesten. Ja, ah, ah. Ja, dat kan. Dat kan. Maar het kan Als ook... executive producer duurt het wel lang voordat je een Dre-product eh, krijgt. Kijk maar naar al die mensen die op uh, Aftermath hebben gezeten. Dat was toch dus weinig van uitgekomen. Ja, Bishop Lamont, uh, Joel Ortiz. Joel Ortiz is nog gelukkig gelukt met Shady Records, maar... Ja, klopt inderdaad. Ja, Rakim nog. wat is het? cool G-Rap zelfs nog. wat is het? wat, echt wel veel meer mensen. Ja, True Hurt. Ja, klopt. Die Hitman duurt natuurlijk nog een tijdje. Ja, ja, ja. En eh, hij heeft altijd nog, eh, eh, niet MC Ren, weet heet die gast van... die Ghost Rider van hem, heeft hij altijd nog onder zijn hoede gehad? Ja, DLC, maar die blijft wel om de hoek hangen. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat zit allemaal wel goed of zo. Ja, dat wel. En af en toe heeft hij nog wel Snoop Dogg als een sidekick, weet je. Exhibit zit daar nu een beetje onder met de Apple Music. Ja, nee. Ehm, ja, man, eh, maar sowieso. Kijk, maar dat zegt al meer, meer dan genoeg. Hij is gewoon een perfectionist. Ja, zeker. En hij wil alleen maar resultaten boeken. En enige mensen die hem, zeg maar, vertrouwen geven... dat zijn nu op dit moment Eminem en Kendrick Lamar. Hi. Ja, ik ben benieuwd wat Anderson Park nog gaat doen. Weet je hoe lang, het al, eh, hoe lang we al wachten op een nieuw product wat onder met zou uitkomen? Ja, het is eh, wel weer twee jaar geleden dat album, denk ik, of zo ruim. Ja, ja, ja. Hey, shout out man. Eh, independent, eh, we loving it. Yeah, yeah. Ja, hey, luister, we gaan gewoon weer muziek luisteren. Ja man, ik heb iets speciaals man. Het is niet echt hip-hop, maar het is wel grappig. Het is dope. Het is DJ Moortje met King of the Bubbling Battle. Er is een album van hem uit. Dat kun je, als je naar hem mailt, kun je dat ook gewoon wel krijgen. Ik heb jou ingetapt, toch? Nee? Nee, je hebt, zelf, je, hebt, je hebt zelf gemeld. Ja, klopt. Ik heb hem gewoon gemeld. Ja, ik was zeggen, had ik, nee, dat kan niet, want jij je bent zelf... Ik vond het grappig, man. Ik dacht van, ja, maar de legend in de game. Ik ga het gewoon spinnen. Ja, man. Hey, shout-out. Ladies and gentlemen. of Motje heeft een keer de plaat van een 3 naar de toer 5 in de aangezet. De bubbeling had het Nederlandse house nooit zo geklonken. else we no response with Nigga the urban hustling away we roll that boss Boss something else we no response with Nigga the urban hustling away we roll that Take a Take a Take a Take a Sunny in de kitchen blijven wippen tot mijn pols breekt. Mijn money niggas, ik heb relaties, niggas, zoek geen soulmate. Pakken, pakken, dat is van mijn niggas, een pistool. Ik moet rennen voor die dat ga niet om mijn enkel. Al mijn niggas hebben hokken op blokken met stempel. Ik kan dan komen halen, wel betalen voor die sample. Blijf domineren, ga niet acteren, ben geen denzel. Ik ben toppel, dat is een real nigga. Ik ben toppel, dat is een real nigga. Ik ben toppel, dat is een real nigga. Moet het mengen, blijven en slingen, Maar dat is die fucking crimineel. En al mijn shooters blijven stilspitten. Toppel, toppel is een real nigga. Realist nigga in the game. Pussy nigga, beter blijven in je lane. of de fucking snel weg met cocaine. Ik kan die was groter dan Lil Wayne. Kan alleen maar rappen waar een nigga meen. Bitches worden gaan, maar dubbel is op cake. Bitches wil niet weten hoe een nigga leeft. Je ziet alleen de smile. Weet niet Slijp mijn eigen klauwen, Laila knip mijn manen niet af. Samson loopt recht op zijn doel af met de manische pas. Bind hem vast tussen twee pilaren en toen staat er niks vast. Blind als ik was, beheers ik nog steeds wonderbaarlijke kracht. Een zondaar, maar dat mag, we zijn allemaal onvolmaakt. En dat is dat, het gaat erom dat je weer opstaat naar de slag ondanks dat ik het soms vergat. Ik ben dankbaar voor wat God me gaf. Mijn trots is een schip verankerd met ontzag. Levenservaring, alles komt en van pas. Deze ervaring is een koester, mijn kompas. Polster. Robin Hood, koninkrijk, hard Moedig moet ik zijn, monopoly, terug naar de start. Mm. I was just late van my mind on stage. Yeah. And en were I'm a Saturday ook al werd de zon overlangs gestemd. Tot ik ben een blijf hard. Maar ik van de jungle. Ayy. Nigga drop a pen, then we it. Hit that 40 Glock pop, you nigga. You gon' need a doctor, nigga. This ain't for imposters, this is for them real shotters. I'm from Rosecrans Air. Where them shots go block a block a bitch, nigga. Drop a pen. We come rob you on the spot, the bitch, nigga. Know I ball, bitch, nigga. Check the roster, bitch. I pull up in that form, bitch. I ain't no imposter, bitch. You know I got the stick, bitch. Nigga don't want no drama, nigga. Know I got the stick, bitch. Nigga don't want no drama. And you, you black, black on black, my skin black, black, black, thing is black. Rims black, black, black, black, black, black on black, black, Hey, black out the coupe out the roof when I run into you. Thoughts black as the dark side of the moon. Won't be no truce, won't be no truce. At your funeral in an all black suit. Couple white girls rocking all black too. Me and man marching an all black. Ik weet niet wat ik hoor. Volgens mij heb jij een technisch probleem. Oh. Ja, dames en heren. Die Dime. Oké, okay, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor oh, fuck what you heard, fuck what you heard. Spilling some Hennessy black on the curb, just for the memory of the deceased. When I black out of awaken the beast, what it's gonna be, what it's gonna be. You don't wanna fuck with a nigga like me, that you never seen my fuck so black. Nigga, I'm black on black on black on black on black, black, black, black on black, black, my thoughts so black, black, black, I'm black, my skin is so black, I'm rocking that black on black is black. Black rims on this black, wheels in this black, black. with this black. Yeah, black, black black, black black, black black, black black, black, black, black, black black, black, black. My thoughts so black, black, black black, black. My skin is so black, I'm rocking all black. Everything is black. black rims on these black wheels, black black, black. Black black, with this black, black black, black, black, so black black, black black, black black, black. Oké okay dan, nu zijn we bij het juiste gekomen. Hey, we hebben nog 40 seconden looppro. Aan jou de mic. Yes, yes, maar we zijn, eh, even kijken hoor, de, ja, daar zijn we volgens mij. Uh, ja, ze begonnen met DJ Moortje met King of the Bubbling Battle. Daarna Kippy met Werkpaard. Eh, daarna D-Double met Real Nigger. daarna Leo deel 2. dat is van de Rezan samen met John Canadian Orthodox even kijken hoor, daarna ja, Bali Baby met No Drama featuring eh, YG. En als laatste Buddy met Black featuring ASAP Ferg. Ah, oké dan, dames en heren. We zijn aan het einde gekomen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En veel plezier bij Do What You Like. Hey!